Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De sluiting van de poortjes op station Rotterdam Centraal heeft geleid tot minder zwartrijders. Volgens de NS zijn sinds de sluiting begin deze maand ruim duizend zwartrijders gepakt. En ook zijn er in Rotterdam meer treinkaartjes verkocht en hebben meer mensen het saldo van hun OV-chipkaart verhoogd. Bij een brand in een discotheek in Keulen zijn meerdere gewonden gevallen. Er ontstond een steekvlam toen topless-danseressen brandende alcohol schonken op de bar. Sommige bezoekers werden overspoeld met die brandende alcohol. Zeker vier mensen raakten zwaar gewond. De brandweer rukte uit met 50 hulpvoertuigen om alle slachtoffers te kunnen behandelen. Het vuur was tegen de tijd dat de hulpverleners aankwamen alweer geblust door het personeel. Er is aangifte gedaan tegen de discotheek in Keulen. Staatssecretaris Kleinsma vindt het onverteerbaar dat tienduizenden Nederlanders met geldproblemen geen schuldhulp krijgen van hun gemeente. Gemeenten helpen alleen mensen die aan strenge criteria voldoen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Mensen met bijvoorbeeld een huurschuld hoeven daardoor vaak niet te rekenen op professionele schuldhulp. Het dodental als gevolg van de brand in een Filipijnse slippersfabriek is opgelopen naar 72. Het vuur in de fabriek in de buurt van de hoofdstad Manila zou gisteren zijn ontstaan door laswerkzaamheden. Vonken die daarbij vrijkwamen zouden de fabriek in lichterlaaien hebben gezet. Veel slachtoffers zouden verkoold zijn. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is misschien toch nog in leven. Gisteren meldde de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst dat de minister was geëxecuteerd... omdat hij in slaap was gevallen bij een evenement waar ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was. Nu zegt de inlichtingendienst dat het ook kan zijn dat de minister alleen uit zijn functie is gezet. Het weer in het noorden nog wat bewolking, maar ook daar geleidelijk meer zon. Vanavond in het zuiden wat regen en het is maximaal 18 graden. Morgen trekt de regen snel weg en gaat overal de zon geregeld schijnen. En het wordt dan zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Westerlee 3 kilometer.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 www.zfmzandvoort.nl Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight Fight desperation. as we're raising, raising until the break of day. can hold on, hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 van ZFM. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour moite ma tu es très belle. Elle, elle, je suis néerlandaise.